de Financial Times. China leende via twee staatsbanken in totaal 110 miljard dollar uit. Vooral aan landen in Afrika, Latijns-Amerika en Centraal-Amerika. In dezelfde periode leende de Wereldbank zo'n 10 miljard dollar minder uit. Tijdens de campagne Nederland Lees staat dit jaar Het leven is verrukkelijk centraal van Remco Kampert. Leden van bibliotheken kunnen het boek dan gratis afhalen. Het leven is verrukkelijk verscheen in 1961. Het gaat over twee vrienden die verliefd zijn op hetzelfde meisje. De campagne begint eind oktober. Het weer bewolkt en vooral in het midden van het land regen.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 wanna dance with no pants on. Meet me in the back with a jacket the jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is. I'm might be naked and you're wasted. You, you, you, you Listen How, how can that?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 SP-Kamerlid Van Raak zei op Radio 1 dat korpschefs die dat blijven doen moeten worden geschorst. In Australië heeft nu de deelstaat Victoria te maken met hoogwater. Net als vorige week in Queensland zijn duizenden mensen geëvacueerd. Mensen die nog niet zijn gevlucht worden opgeroepen om alsnog te vertrekken. Een jongetje van acht is verdronken. Tot nu toe zijn zeker 30 mensen door de overstromingen in Australië omgekomen. In de Iraakse stad Tikrit zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 40 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens getuigen sloeg de zelfmoordenaar toe bij een rij van ongeveer 100 mensen die een baan wilden bij de politie van Tikrit. China heeft de afgelopen twee jaar meer geld gestoken in ontwikkelingslanden dan de Wereldbank, zegt de Financial Times. China leende via twee staatsbanken in totaal 110 miljard dollar uit. Vooral aan landen in Afrika, Latijns-Amerika en Centraal-Amerika. In dezelfde periode leende de Wereldbank zo'n 10 miljard dollar minder uit. De